Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet maakt dit jaar nog 1,5 miljard euro extra vrij... voor defensie, het klimaat en de jeugdzorg. Dat staat in de voorjaarsnota. Het kabinet had extra geld te besteden door meevallers in de zorg... lagere rentelasten en meevallende EU-afdrachten. Minister Hoekstra zegt dat dat geld nu gebruikt wordt... om problemen in de samenleving op te lossen. Volgens hem kan dat omdat de economie nog steeds stevig groeit. De coalitie is zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer... blijkt na de verkiezing door de leden van de Provinciale Staten... en de kiescolleges in Caribisch Nederland. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben bij elkaar nu 32 van de 75 zetels. Forum voor Democratie en de VVD zijn even groot geworden. Beide partijen hebben nu 12 zetels. Eerder was nog de verwachting dat de FVD de grootste partij zou worden in de Senaat. Om een meerderheid te krijgen kan de coalitie terecht bij drie afzonderlijke partijen... FVD, GroenLinks en de PVDA. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts moet vertrekken na een motie van wantrouwen. Die werd ingediend vanwege de affaire rond de vicekanselier Strache. Die moest eerder al opstappen na het opduiken van een video. Daarin was te zien hoe hij corrupte deals probeerde te sluiten met een Russische vrouw. Na aanleiding van de kwestie viel het kabinet. De motie van wantrouwen werd ook gesteund door de FPE van de opgestapte Strache. De partij van Koerts, de OVP, won gisteren nog bij de Europese verkiezingen. In Roemenië is de voorzitter van het parlement tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens machtsmisbruik. De voorzitter, ook partij van de Sociaaldemocraten, is veroordeeld... omdat hij tien jaar geleden twee partijgenoten een betaalde nepbaan bezorgde bij de overheid. Ook loopt er nog een onderzoek naar fraude met EU-subsidies. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht en morgen vallen stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd voornamelijk druk bij Amsterdam door een ongeluk op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Osdorp 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk. Ook staat er een lange file van 14 kilometer op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Nieuwegein heb je daardoor ruim drie kwartier vertraging. Dat heeft ook te maken met problemen op de A2 eerder vanmiddag. Op die A2 is het nog druk van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Daar heb je nog zo'n 20 minuten vertraging. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar rijdt het langzaam tussen Amsterdam, Belmermeer en Aalsmeer.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 We zijn weer twee uur lang bij je met een show bomvol met country muziek... van bekende en minder bekende artiesten uit Nederland, uit het buitenland... en hebben natuurlijk de hits en ook nog de classics voor je. En daarnaast ook wat Americana en wat Bluegrass. We heten al onze Nederlands sprekende luisteraars hartelijk welkom. En also a great welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Hope you like the show. Wat hebben we deze keer allemaal voor jou? Nou, we hebben, uh, we hebben dat geweten hoor. Ik had op Facebook had ik een oproepje gezet voor het volgende Spotlight album. En dan kon je kiezen uit twee albums. En dat ene album was uh, That Sweet Song van Fuzzy and the Rust Belt. En Blood Harmony van The Daughters of Justice. Nou, het is een nek-en-nek race geworden. Dat betekent dat je deze week uh, Spotlight album hebt. That Sweet Song van Fuzzy and the Rust Belt. En dan gaan we volgende week maar The Daughters of Justice doen met Blood Harmony. Eerlijk is eerlijk. Laten we dat gewoon zo even stellen. Dus daar ga je straks twee nummers van horen elk uur. En natuurlijk in de tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat. Americana, daar gaan we mee verder. Cass Murphy en Soft Hearts en daarna Travis Tritt met de Country Club. As a young man, he made a lot of wrong turns. And after a few years, he found himself living out on the street. Well, one day while he was out bumming change, he come across a stranger. And that stranger helped him get back on his feet. Some people live in hard lives, do it with a soft heart. When you're living with a soft heart, sometimes you can see the light. Some people living hard lives wanna step out of the dark. If you wanna do it right, try living with a soft heart. member of the country club. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. I do my drinking from a Dixie cup. Hey, I'm a bona fide dancing fool. I shoot a not even game of pool. And any honky tonk roadside pub. I'm a member of the country for a woman with a limousine to go bouncing around in a beat up truck with a man in wore out jeans. It's five o'clock before Friday night. here's where the fun begins. So don't worry about your reputation, cause you can tell all your friends. I'm a member of the car. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. do my drinking from a Dixie cup. I'm a bona fide dancing fool. I shoot a mighty mean game of pool. At any honky tonk roadside pub. Well, I'm a member of the country club. come to over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. sure it was the next big thing Van het album Rebels on the Run hoorde je Montgomery Gentry met Teddy's Beer. welke man zou dat biermerk niet willen drinken? Ik vraag het me af. Um, de hits van toen en de hits van nu. En voor de hits van nu gaan we verder met Kelsey Ballerini. Hier is Miss Me More. I retired my red lipstick cause you said you didn't like it. I didn't wear my high heel shoes cause I couldn't be taller than you. I didn't wanna lose my friends, but now it's hard to even find out what you wanted, ain't it? It's what you wanted. I thought I miss you. thought it hurt me. Thought I miss you. I thought I miss you, but I miss me more. I miss my own beat to my own snare drum. I miss me more. I miss my own sheets in the bed I made. Then I turned them up to ten, and then I played them all again. I found my independence, can't believe I ever lost it. What you wanted, ain't it? It's what you want. promise me more Kelsey Ballerini en Miss Me More. En wat me opvalt, ik kijk regelmatig kijken naar de Billboard Country Top 25 in Amerika. Dat er zo weinig dames op dit moment in staan. Dit was er in ieder geval eentje van Kelsey Ballerini en Miss Me More. Ja, bij Nashville is het ook natuurlijk af en toe tijd voor bluegrass. En eh, dat gaan we doen met The Wooks. Ze maken Kentucky Rhythm en Bluegrass muziek.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 Can you feel the breeze, the way it's blowing through the trees, the wind of change? The rustling of the leaves sounds like happened to me carrying your name. And I could have waited a day longer to say. single day uit Nederland van het trio Lovers and Lions. En dit was Stay Close to Me. Ze zijn vorig jaar zijn ze naar Nashville geweest en op 29 mei kun je de Nashville Sessions gaan beluisteren. Wil je weten waar dat allemaal is? Kijk dan eventjes op concordia.nl. De zaal is in ieder geval open om kwart voor negen en de aanvang is om negen uur. En dat belooft zeker wat te worden, want ik vind deze stemmen heel mooi bij elkaar klinken. Dus heb je niks te doen, 29 mei in Concordia Lovers and Lions, de Nashville Sessions. En wil je er nog even wat meer over weten, kijk dan inderdaad even op concordia.nl. Dean Brody, daar is het nu tijd voor geworden. Hij is een zanger uit Canada en heeft al diverse awards in Canada in de wacht gesleept. Dit is zijn nieuwste single, Black Sheep. I was raised in a small town, underneath the steeple. Raised with a good book in my hand. Though I love the shepherd, I didn't mix well with his people. So one day I jumped the fence to find new lands. I'm just a black sheep looking for a family. Others just like me wandering around. I'm just a black sheep out here in the Badlands, hoping I ain't too damn lost to be found. I hang with the lone wolves, the outcasts and the sinners. We drink beer in the taverns Friday throw lijkt wel bijna een gospel einde. Dean Brody met Black Sheep. Nashville houden wij natuurlijk altijd rekening met onze Nederlandse artiesten. Daar besteden wij natuurlijk heel veel aandacht aan als zij nieuwe singles uit hebben. Zoals ook de volgende artiesten, Sylvia Amé. Op 25 oktober van dit jaar komt haar eerste EP Superhero uit. En eh, je kan aan haar muziek kan je misschien wel een beetje merken dat zij ontzettend geïnspireerd is door Taylor Swift. Dit is dus haar nieuwe single, Wanted. A eyes from across the smiles, meant just for me and you. Brushing shoulders in a taxi backseat. You're slowly trying to get closer to me. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. A oh, Nashville Country Classic. Don't tell me your troubles, I got troubles of my own. Don't tell me your troubles, just leave me alone, leave me alone. Go on home, tell it to a friend, I got troubles of my own. You say your sweet love's left you, what you think about me? got them same old heartaches, the same old miseries. Leave me alone. Go on home. Tell it to a friend. I got troubles of my own. It happens to the best of us. That's what they always say. So take it, boy, like a man. don't stand in my way. Tell me that she's a no good. She's the meanest she can be written all over your lonesome face Ain't a heartbreak fool can see Leave me alone Go on home Tell it to a friend I got troubles of my own the best of us, that's what they always say. So take it, boy, like a man, and don't stand in my way. You tell me that she's no good, she's the meanest she can be. It's written all over your lonesome face, and a heartbreak fool can see. Leave me alone, go on home, tell it to a friend. I got troubles of my own. Zo'n country classic uit 1959. Don Gibson en Don't Tell Me Your Troubles. En van de hits van toen gaan we naar de hits van nu. Hier is Mary Morris met Girl. dat was Rick Ferris met zijn nieuwste single Breaking in a Lonesome Bluegrass hier bij Nashville. Het is tijd geworden voor het Spotlight album en voor dit album is zelfs 264 keer gestemd. Dus je kan met recht zeggen dat ze een hele grote fanbase hebben. Fuzzy en the Rust Bells, daar hebben we het over. Dit is hun debuutalbum That Sweet Song. Ze maken een mengeling van Americana, folk en country. En ik heb al regelmatig in de show wat van hun gedraaid. En ik vond het tijd worden om te kijken of het ook nog nog eens een Spotlight album kon worden. En jawel hoor, deze week dus inderdaad het Spotlight album hier bij Nashville. Je gaat achter elkaar luisteren naar That Sweet Song en daarna American Tattoo. Dit is het Nashville Spotlight album. I was walking in a dream. Lost in circles till I came To a place where I could look To a mountain with no rain From the top there was singing the most angelic kind of sound. I couldn't stop myself from climbing. I joined the choir. newspaper page. Today's headlines all inked in gray. But sooner or later, the pages they'll fade. ashes to ashes, cradle to grave. My little boy's innocence sees no lights. Just beautiful people living luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. But I think it's quite queer. So I'm writing this down In a song It's a nice little twist, and I think you'll agree this is just wrong. I ain't never got the same one with Willie, and I've held it inside long enough. Now I ain't too proud going out loud. I ain't never got to sing one with Willie. Now I've heard him with Merle, Waylon and Cash, Jones and Toby. That man is told. TV is like him and old Julio Iglesias. I ain't never got the same one with Willie, and I've forth, up and down all the highways, wherever our big buses can go. And I think that it's great to finally sing one straight, and our fans will all love it. I know could sing one was straight. Well, I think that it has been long enough. i might mighty Just listen to the crowd. I finally got to sing one with George Strait. said something straight. Always thought we'd sound great.